Als Assange wordt aangeklaagd, moeten ook Amerikaanse journalisten worden vervolgd, is de gedachte, en dat wil de VS niet. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of Assange kan worden aangeklaagd voor het lekken van geheime informatie. Assange zit al ruim een jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. De NS laat gemiddeld negen stations per dag over om te voorkomen dat er grote vertragingen ontstaan, schrijft staatssecretaris Mansveld in een brief aan het Kamer. Het meest overgeslagen station sinds januari dit jaar is Arnhem-Zuid met 376 keer. Staatssecretaris Mansveld vindt dat de NS zich aan de dienstregeling moet houden. PvdA-lid Terphuis roept zijn fractie op tegen het illegale quotum te stemmen. In een brief aan de fractie waarschuwt hij voor het risico dat de politie op basis van uiterlijke kenmerken zal proberen de norm van 4000 illegale per jaar te halen. Het PvdA-congres nam eerder dit jaar met overgrote meerderheid een motie aan waarin staat dat het illegale quotum moet worden afgeschaft. Frankrijk stuurt nog eens zo'n duizend militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om er de orde te herstellen. Sinds de president in maart werd afgezet door moslimrebellen wordt de chaos in het land steeds groter. Gewapende groeperingen plegen er elke dag aanslagen. De Franse militairen gaan de ruim 400 collega's bijstaan die op dit moment al in de Centraal-Afrikaanse eh, Republiek zijn. Het weer, Vanuit het noorden wat lichte buien, eerst nog met natte sneeuw. Later wordt het droog en vanmiddag kan de zon schijnen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Vanavond gaat het eerst licht vriezen, later in de nacht wordt het dan zachter. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB.